Van der Linde met het NOS-journaal. Voor het eerst in de nazomer heeft het vannacht plaatselijk gevroren aan de grond. Op meetpunten in Volkel en Eindhoven werd het aan de grond min 0,2 en min 0,3. Volgens Weer Online komt de vorst uitzonderlijk vroeg. Meestal gebeurt dit pas eind september. Vorig jaar daalde de temperatuur op 13 september tot onder nul. Er zijn ook jaren geweest dat het pas in oktober of zelfs november vroor. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil een paar duizend militairen inzetten in Chicago. De Washington Post schrijft daarover. President Trump heeft in meerdere steden de Nationale Garde ingezet... omdat het er volgens hem een puinhoop is. Het gaat steeds om plaatsen die door democraten worden geleid. Noord-Korea heeft nieuwe raketten getest onder toezicht van dictator Kim Jong-un. Het staatspersbureau zegt dat de raketten unieke technologie bevatten. Ze zouden daarmee zeer geschikt zijn voor het vernietigen van verschillende luchtdoelen. De test komt nadat Zuid-Korea zei dat het dinsdag waarschuwingsschoten heeft gelost... omdat Noord-Koreaanse militairen de gedemilitariseerde zone overstaken. Ook houden Zuid-Korea en de VS op dit moment een grote militaire oefening. De Belgische voetballer Dries Mertens heeft een punt achter zijn carrière gezet. Sinds deze zomer zat hij zonder club nadat zijn contract bij Turkse Galatasaray afliep. Op een festival in Leuven dat hij zelf organiseerde... riep de 38-jarige Mertens vanaf het podium dat hij met pensioen is... en dat het tijd is om andere dingen te gaan doen. Dries Mertens speelde eerder bij Napoli. Die club nam hem in 2013 over van PSV. Ook speelde hij meer dan 100 interlands voor het Belgische nationale team. Het weer in het noordoosten nog een bui, maar verder droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Vannacht opnieuw koud. Lokaal kan het 6 graden worden. Morgen meer zon en droog bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Een van de langslopende jazzprogramma's op de Nederlandse radio. Wekelijks live gebracht vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Wat gaan we doen vandaag? We doen een greep uit eh, albums eh, die dit jaar zijn uitgekomen. We gaan weer van de mainstream naar de sidestream van de jazz in het eh, tweede uur. Geweldige muziek, blijf aan je toestel gekluisterd. We begonnen met een serene opening. Het nummertje Good Morning van de alt-saxofonist Jalil Shaw. En dat is meer, die is meer bekend als sideman van, het, van de bassist <clears throat> David Holland kwartet. En ook van zijn werk samen in de band eh, met ehm, ehm, Roy Hargrove. Eh, maar hij heeft nu eindelijk eh, als bandleider ook een album uitgebracht. Dat heet Painter of the Invisible. een soort van ode aan en ruggensteun aan mensen die zich veronachtzaamd, genegeerd of gediscrimineerd voelen. Ehm, Painter of the Invisible, een meeslepend album komen we direct al eh, bij een van de meest aangenaamde en uh, en verfijnde platen van dit jaar. Van eh, zanger Tyreek McDowell. Open up your senses. Hij is pas 24 jaar, maar zijn stem die heeft een, ja, een volwassenheid. Die doet denken aan die van de tijden van Nat King Cole, Leon Thomas en zelfs Johnny Hartman. Hij brengt een mix van nieuwe songs en covers Geweldige eh, plaat van een eh, enorm talent. Het zal me niet verbazen als die volgend jaar op uh, Jazz te zien is. Kan je niet zo lang wachten. Volgens mij is die in oktober in het Bimhuis in Amsterdam. Tyreek McDowell, Under a Blanket of Blue. little blue. Just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of a sweet romance. The night is young, let's take a chance. Under a blanket of blue, let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms. A summer's night of magic enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear covered in heaven above. Let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of a sweet romance under a blanket of blue. was not of magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Let's build a dream of love for two. Wrap wrapped in the arms of a sweet romance. Wrapped in the arms of a sweet romance. Wrapped in the arms of a sweet romance. Under a blanket of blue. Tyreek McDowell. stem. Open up your senses. En eh, niet de kleinste uit de jazz toen daar eh, op mee op dat album. Bijvoorbeeld eh, Rodney Whittaker op bas en Sullivan Fortner op piano. En ook nog Kenny Barron op bepaalde nummers op piano. Ryan Trustell is een Amerikaanse producer, componist en arrangeur... die zich de laatste tien jaar vooral heeft ingezet om het, ingezet om het eh, big band werk van eh, Jesse Cohn, Jill Evans, nieuw leven in te blazen. Zijn nieuwste album heet eh, Shades of Sound en bevat zelfs vier nooit eerder opgenomen songs, onbekende songs van die Jill Evans, ergens opgeduikeld in de archieven. Ehm, en het nummertje Laughing at Life is daar een van met de vocale, op vocale Wendy Giles. Eh, daar ga je dus nu naar luisteren. Laughing at Life van Ryan Trusdell uh, Band. Ehm, van het album Shades of Sound. Eh, Ryan Trusdell presents The Jill Evans Project Live at the Jazz Standard Volume 2. ZFM Jazz. There was never such a moon, such a moment so opportune the setting plus your charm make one design. Now you're in my arms, but darling, are you mine? You say. Now that I've kissed you special warm welcome to our friends across the globe, in particular our friends in the democratic and sovereign island of Taiwan. You're listening to ZFM Jazz. Today, we bring you a selection of albums issued in 2025. Um, ja, eh, je hoorde net eh, Anna Sirius, die kwam vorige week al eh, voorbij bij mijn collega Auko. Ze heeft ook werk uitgebracht in samenwerking met Gijs Idema, de gitarist, als onderdeel van het Idema Serieuze kwartet met verder Cas Jiscoot op bas en Tim Hennekes op drums, Serenade in Blue heet dat eh, album. En eh, daarop wordt het eh, Great American Songbook van een nieuw jasje voorzien. En je hoorde dus de, het nummertje Some Other Time. Op vocale Anna Seriussen. Trombonist, Amerikaanse trombonist Michael Dees... brengt zo'n beetje elk jaar één of meerdere albums uit. Enorm productief... Dit jaar kwam hij met een uh, eh, dubbelalbum. Een deel opgenomen in een eh, trio-setting... en het andere deel met een eh, quintet. En de muziek is een soort van reflectie van het stedelijke leven... urban life en omvat composities van Greg Hill... een Amerikaanse componist die de laatste jaren enorm in de belangstelling staat... van Amerikaanse jazzmuzikanten. zijn album eh, City Life, Music of Greg Hill is te vinden op het eh, Origin Records label uit Seattle. Wat je gaat eh, beluisteren heet Lafayette Square, Lafayette Square. Michael D is dus op trombone en verder doen nog mee Jeff Tane Watts op drums, Linda Mayo op bas en ook Geoffrey Kiesel op piano. een groovy nummertje. Lafayette Square. Eh, van het album City Life Music of Greg Hill... met eh, Michael Dees op trombone dus. En, die was ik nog vergeten te vermelden... de zeer talentvolle Nicole Clover op tenor sax. Een eh, ander voornaam label in de Amerikaanse mainstream... en moderne jazz van de afgelopen decennia is, eh, is het Positone label. Dat begon in 1995 in een garage in eh, Venice, California. En is inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste Amerikaanse mainstream jazz labels met een eh, moderne touch. Het album In the Beginning viert het 30-jarig bestaan van dit Positone label. Met uitvoeringen van songs uit die jaren 90 door muzikanten die momenteel onder contract eh, onder contact staan bij Positon. Dus denk dan aan de welbekende Diego Rivera, de saxofonist... Uh, Willie Morris, ook een saxofonist. Eh, Altin Senkelaar, trombonist. Boris Koslov, bassist. Artie Hara, pianist. En Rudy Royston, de drummer en op het nummertje wat je zo dadelijk gaat horen... doet ook nog eh, Langston Huge. Eh, de second op uh, Altsax mee. het nummertje heet Like Miles van het collectief Something Blue. het album In The Beginning, geweldig swingend groovy album. Like Miles, Something Blue. Je zult begrijpen, de Formule 1 race van volgende week is inmiddels de talk of the town in Zandvoort. Maar daarnaast is natuurlijk altijd de ZFM Jazz Top 2025 cover-up. Eh, dat ligt voor op de tong bij iedereen hier in Zandvoort. Iedereen is natuurlijk weer benieuwd wat zal er deze week in die ZFM Jazz Top 2025 cover-up? De jazzy covers van uh, popsongs, welbekende popsongs uit de NPO 2000 van afgelopen jaar. Wat zal erin staan? Nou, ga maar lekker luisteren eerst. Dan vertel ik je later wel wie het zijn. ZFM Jazz. Top 2025 cover up. An open baring. drummer Brian Melvin en pianist David Kikoski. Die richtten zo'n 20, 25 jaar geleden eh, een band op. Eh, heet, eh, die heette Beatle Jazz en natuurlijk gewijd aan de muziek van de Beatles. Ehm, ze leverden al twee of drie platen af met muziek van de Beatles. En onlangs een nieuwe plaat, eh, Reunion, geheten. Met daarop ook een rol voor. Daar heb je hem weer, eh, bassist Boris Koslov. En je hoorde een cover van het nummertje For No One. Te vinden op plek. Nou, 1983, 1983 in de ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up. De enige hitparade die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. En dat werd gevolgd door een eh, recente uitvoering van Edith Piaf's La Vie en Rose. Daar dromen we natuurlijk allemaal van. Met eh, eh, Veronica Swiss op uh, vocalen in de band van trompetist James Sarno... van het album Themes of Romance. Te vinden op positie 1810 in diezelfde ZFM Jazz Top 2025 cover-up. Jazzy covers van de NPO Top 2000 nummers. Eh, dit nummer um, refereert meer aan de originele versie van uh, Edith Piaf... en niet aan die groovy versie, die disco versie van Grace Jones... die te vinden is in de NPO Top 2000. Heel iets anders nu. De inmiddels 57 eh, jaar oude Joe eh, Farnsworth, drummer is te vinden op eh, talloze albums van, eh, van andere mensen. Denk aan Pharaoh Sanders, George Coleman, Jan Kroll. Maar sinds een eh, aantal jaren ontplooit hij zich als bandleider... waarbij hij zich eh, op zijn laatste platen omringd met de talenten uit jongere generaties. Zijn nieuwste plaat heet eh, The Big Room. Met songs van eh, eigen hand en van die mede-muzikanten. Waaronder Jeremy Pelt op trompet, Sarah Hennehan op tenorsax, Joel Ross op vibrafoon. met Cohen heeft er ook een rol op op piano. En Yasumi Nakamura, de bassist. Geweldige, ja, geweldig swingende plaat weer. Echte moeite maat. Echte moeite waard Prime Time heet het nummertje wat je nu gaat horen. En dat komt van de hand van die Joe Farnsworth, de drummer zelf. Yeah. en componist Antonio Aldolfo is al vaker bij mij eh, langsgekomen. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Braziliaanse jazz van de afgelopen 60 jaar is deze gigant. In zijn eh, nieuwste plaat eh, grijpt hij terug naar muziek uit de, de, gouden jaren van de zogenaamde carnival songs. Zo ergens tussen 1920 en 1950 van de vorige eeuw. Het is echt een leuke plaat, met de eh, zomerse plaat... met hele fraaie arrangementen, zoals altijd bij die Antonio eh, Adolfo. Carnaval, the songs were so beautiful, zo heet dat eh, <clears throat> album. En het nummertje was Oba, Obavo da Onca. Ehm, ja, we zitten al bijna tegen het eh, einde van het eerste uur. Maar we gaan natuurlijk verder in het tweede uur met fraaie, geweldige muziek. Ehm, onlangs overleed de gevierde trompetist ehm, Chuck Mangione op 84-jarige eh, leeftijd. In zijn band speelde ooit de gitarist en eh, singer-songwriter Coleman Mallet... die in 2009 eh, op 35-jarige leeftijd op tragische wijze omkwam... bij een vliegtuigongeluk op weg naar een concert van die Chuck Mangione... de vrouw van die Coleman Mallet is, was, is Jenny Bryson. Ehm, dat is de dochter van Dizzy Gillespie trouwens. En die heeft jarenlang geijverd eh, om een eh, postume uitgave van Mallet's singer-songwriters werk... Eh, dat gevonden werd in de vorm van demo's op zijn computer om dat uit te brengen. En hij speelde dus normaliter in die band van Chuck Mangione als gitarist. die Mallet liet zich daarbij vooral inspireren door singer-songwriters uit de jaren 70... zoals James Taylor. Ehm, de meeste nummers werden al in 2010 met eh, muzikanten als Steve Gadd, eh, Larry Goldings en Chuck Mangione zelf eh, voltooid, dus na zijn dood. Maar pas onlangs uitgebracht samen met een documentaire over het leven van die Mallet. Dus ga luisteren naar Coleman Mallet. Sing You a Brand New Song is het album. Het een nummertje heet Every Morning. Just the deep blue ocean always have waves in motion. Just as the April showers bring the flowers of May. Just as I'll always think of you whenever I see the morning dew under the sunshine every day. And when the leaves start changing, nature is rearranging. Soon she will make that little bug a butterfly. And when the roses bloom in June sing his happy tune.